voor spoedige start. Gert met het NOS Journaal. De nabestaanden van twee in 1977 doodgeschoten Molukse treinkapers... hebben de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor hun dood. Volgens een advocaat is er voldoende bewijs dat de twee... bij de beëindiging van de kaping van dichtbij zijn geëxecuteerd. De trein bij de punt was op 23 mei 1977 gekaapt door negen Molukse jongeren. Ze wilden met hun actie aandacht voor de strijd voor een onafhankelijke Molukse republiek. De internationale coalitie tegen islamitische staat heeft een kamp van het Syrische leger onder vuur genomen, meldt de Syrische regering. Bij de aanval met vier gevechtsvliegtuigen zouden drie militairen zijn omgekomen en dertien mensen gewond zijn geraakt. Niet eerder heeft de coalitie onder Amerikaanse leiding de Syrische strijdkrachten bestookt. De coalitie heeft overigens nog geen reactie gegeven op het bericht. De regionale omroepen zijn weer een gezamenlijke actie begonnen voor voedselbanken. Er worden producten ingezameld die lang goed blijven, zoals houdbare zuivel en vlees in blik. Ook schoonmaakmiddelen zijn welkom en mensen kunnen geld doneren. In Nederland zijn ongeveer 100.000 mensen afhankelijk van de voedselbank. Ruzies over geld en erfenissen leiden steeds vaker tot een breuk in de familie. Dat meldt Netwerk Notarissen die een peiling heeft gedaan onder 1700 Nederlanders. Bijna de helft van de ondervraagden heeft geen contact meer met één of meer familieleden. Behalve over geld gaan ruzies over zorg voor de ouders en het niet accepteren van de levensstijl van een broer of zus. In Frankrijk heeft het uiterst rechtse Front National van Marine Le Pen de eerste ronde gewonnen van de regionale verkiezingen. In zes regio's gaat de partij aan kop. Landelijk gezien kreeg Front National bijna 30% van de stemmen. Tweede werd de centrumrechtse partij van oud-president Sarkozy. Derde de socialistische partij van president Hollande. Volgende week zondag is de tweede ronde. Het weer vanmiddag vrijwel overal droog en af en toe zon. Het wordt 12 graden. Morgen eerst periode met zon.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 ik was vanmorgen op de, op de haven van Emuiden en ik heb hem uitgezwaaid. Sinterklaas, hij is weer terug richting Spanje, jawel. Allemaal welkom luisteraars bij weer twee uur uh, eh, ZFM Lunst, eh, Zandvoort Lunst. En we gaan de dagen richting de kerst tegemoet. Heerlijk hè, leuke tijd hè. Allemaal lichtjes al overal en eh, op vele plekken ook al de kerstboom in de kamer. En dat gebeurde trouwens al voordat Sinterklaas weg was. mensen hebben kennelijk toch, eh, ja, dat kerstgevoel dat zit er al heel vroeg in zo eh, eind november. Komt er ook de winkelcentra. Die worden natuurlijk ook prachtig versierd al zo half november. Dan is iedereen eigenlijk al helemaal in de moed. Dolly ook. En Dolly is mijn sidekick vanmiddag natuurlijk weer. En die gaat ons eh, voorzien van eh, informatie als het gaat om het eh, lokale nieuws. Wat er allemaal is gebeurd in Zandvoort. Ik hoop dat we straks kwart over één ook kunnen bellen met Joop van Nes. En dat hij ons ook nog kan bijpraten over wat hier in het weekend allemaal is gepasseerd. Nou, vast een hele hoop pepernoten gestrooid overal. De Sinterklaas zal het ook wel druk gehad hebben hier in Zandvoort. Zaterdag pakjesavond, zondag ook nog pakjesavond. Want ja, 6 december of zondag. Zijn er toch een hoop mensen die, eh, die het dan alsnog eh, ook vieren. En eh, Sinterklaas had het er maar druk mee. Zei die vanmorgen tegen hem toen ik hem uitzwaarde. Ja, raar hè, dat je dus die man haal je dan binnen in Meppel. Komt hij aan in de mist. Bijna die intocht de mist nog in. Nou, maar het ging allemaal goed. Maar, maar dan, dan gaat hij weg en niemand die hem uitzwaait. Nou. Maar luisteraars, it's getting better all the time. erbij. Vind ik ook zo mooi. Nou, belletjes zullen we de komende maand eh, veelvuldig horen. Ik ga straks natuurlijk ook wat kerstrepertoire voor u draaien. Want eh, ja, daar zit u natuurlijk helemaal met smak op te wachten allemaal. Eh, maar eerst eventjes trekken we onze laars aan. Gaan we even langs het strand. Want per slot van rekening, luisteraars. These boots are made for walking. for me Something you call love but confess You've been messing where you shouldn't be messing And now someone else is getting all your best These boots are made for walking That's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you losing when you're out and bet. You keep saying when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches. And what he knows, you ain't have time to lose. These boots are made for walking, that's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk away. heet Nightbirds, En uh, zijn wel erg swingende schoentjes. Nou, schoentjes, laarzen. Dolly stond helemaal mee te swingen, Dol, hoor. Oh ja, heerlijk dit, hè? <laughs> Hoewel ik het, het origineel vind ik dan mooier. Uh, qua, Nancy qua... met Frank. Ja, qua, qua sfeer. Maar ehm, eh, qua jazzy vind ik dit dan weer wel weer heel erg lekker hoor. Ja, toch? Oh, heerlijk man. Nou, ik denk ja. laten we maar eens swingend beginnen. Nou, zo is het. Heb jij, een swingend, eh, heb jij een swingend weekend gehad, Dorizo, uh, eh, de afgelopen dagen? Want ja, Sinterklaas in het land. Ik heb net al verteld aan de luisteraars dat ik hem vanochtend heb uitgezwaaid. In, vanochtend Ja, de haven van de Muiden, ja. Oh, ik de dacht man gisteren wel. Nee joh, de man had gisteren nog bezoekjes en zo. Ja. Oh? Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die denken van ja, het weekend. Nou ja, 6 december valt ook nog in het weekend. Ja. We kunnen dus, de vijfde kunnen we niet. Want dan is oma jarig. Of, eh, of opa, die, uh, die, eh, die viert zijn jubileum, weet ik veel wat. En dan, gaat, dan vieren we het maar de zesde. Ja, ja. En dan is Sinterklaas de los En die krijgt, die krijgt meteen eind november allemaal, mailtjes en verzoekjes van... Sint, wilt u alstublieft nog een dagje langer blijven? Want ja, en volgens Toon Hermans in zijn conferentie eh, is 6 december überhaupt die verjaardag van Sinterklaas. Er zijn een beetje meningsverschillen over. Wist je dat niet? of het 5 eh, of 6 december ja, is. De ene nee, eh, ik, heb, ik weet niet beter of 6 december is zijn verjaardag... en 5 december is dan gewoon pakjesavond. Ja. Ja, dat, dat, dat is mij tenminste altijd gezegd. Oh, kijk. Nou, nou ik hoop dat ze de waarheid hebben verteld. Ja. <laughs> Is dat weer een bruggetje naar de waarheid? Nee, oh, ik denk, we krijgen nou eh, Marco Borsato met de waarheid. Nee, nee, nee, die, die, man liegt altijd, man. Die liegt altijd. Ja, over, zijn, over is ook bedrog allemaal. <laughs> Oh, allemaal, dat klopt, klopt, allemaal geen meter, hey, eh, eh, heb jij, heb jij nog wat, wat had vroeger eigenlijk leuks beleefd zo het weekend? Vertel, wat, wat, heb je, ben, je ben je bezocht door Sinterklaas eigenlijk? Heb je een pakje gehad? Nee. Ook geen pakje voor je hart? Niks. Helemaal niks? Niks, niks, niks. Ik heb eh, eh, wel, maar ja, goed. Eh, ja. mijn kleinzoons waren gezellig bij me zon, zaterdag. Ja. En eh, daar was Sinterklaas dus wel voor langs geweest. Ik heb hem wel niet gezien, maar hij was wel langs geweest. Mhm. Dus eh, ja, die mannetjes die hebben hun cadeautjes uit zitten pakken. Dus dat was... Eh, was je nog naar Meppel? Ben jij nog naar Meppel geweest? Nee hoor. Om een paar nee. hunebedstenen op te halen. Want, nee, ja, zonder hoor, die hun... Oh nee. nee. Oh, je, hebt gewoon de, <laughs> je hebt gewoon de deur losgelaten. Ik wel. Ja, konden ze zo naar binnen. <laughs> zo is het. Ja. Wees welkom. Ja. Hey, gaan, we, gaan we nog met Joop van Nes bellen zo kwart over Of, ik ga hem straks eens eventjes eh, benaderen om te zien of hij wat beleefd heeft het weekend. Hè? Jij gaat dat zogenaamd, uh, je gaat het polsen eigenlijk. Toch? Ja, ik ga polshoogte nemen. Ja. Hey, eh, nou, we binnen... hey, kijk nou eens wie er naar boven komt. Ach, strompelend. Kijk nou, ach, kijk nou Nou ja, ik denk daar komt Sinterklaas aan, maar het is, uh, het nee, is Onno. het is Onno, ja. Nou, gezellig dat hij er ook even is. Ja, zo we gaan straks aan hem vragen of hij eh, nog angstige uurtjes heeft beleefd eh, ten aanzien van eh, of hij al dan niet in de zak moest van Sinterklaas. Want ja, Orno is natuurlijk wel Ja, Orno is wel bezocht door Sinterklaas. Ja, maar hij is wel ondeugend geweest ook. Dus, ja, dus- precies. En ik zo lief. Dus waarom komt, <laughs> waarom komt Sinterklaas dan wel bij Orno en niet bij Dolly? Ja, nou het verbaast me al hooglijk dat hij hier nog binnenloopt... en dat hij niet mee in de zak is naar Spanje. Had hij overigens wel gewild, want hij had best wel zin om een paar uurtjes in de zon te liggen. Hij heeft er het hele jaar naar gesolliciteerd, maar hij, <laughs> zijn gebeden zijn weer niet verhoord. Maar nou, in ieder geval bidden wij dat eh, december een eh, wat eh, vriendelijke maand wordt als het gaat om de wereldvrede. Nou, War is Over van John Lennon kennen natuurlijk. Ja. Maar ik vind Celine Dion hem ook wel erg mooi zingt. This is Christmas And what have you done Another Christmas. is dat toch een prachtig nummer. War is over. Eh, natuurlijk uh, eh, allerbekend van John Lennon. Maar eh, ja, de dame met een heldere stem, Celine Dion... lijkt onderhand wel een, engeltje wat je hoort. Ja, die zingt dat natuurlijk ook prachtig. En dat wilde ik u gewoon... in deze vroege ochtenduurtjes wilde ik u dat niet onthouden. Neil Diamond, ook zo'n warme stem. En uh, een gouden ouwe van... Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman love you so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? take my hand Girl, you'll be a woman soon, soon You'll need a man I've been misunderstood for all of my life But with the same girl just cuts like a knife The boy's no good well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they will. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please, come take my hand. Je, je, het gebeurt zomaar dat, dat je dus eerst een meisje bent... en dat je dan vanzelf een vrouw wordt. Girl, you be a woman soon. Nederlands Diamant, die zong dat. Ja, en, en als je toch een klein meisje bent, dan denk je het gebeurt nooit. Ik zie nog zo mijn jongste dochter, die stond op een gegeven moment onder de douche. Ja. En, eh, ze, en zag zat je van, altijd, is een ze altijd maar naar de of zo te kijken. Dus zei ze, nou, eh, er is niks. En ineens werd ik geroepen, mam, mam, mam. Ja. Dus ik ren naar die douche toe. Ik zei, wat is er? Het ja. wordt al wat. Ja, dat heb ik, dat heb ik <laughs> Moet ook. Moet je kijken, het wordt al wat. <laughs> Dat heb ik ook gehad, maar dat betekende dat ik af moest vallen. ja. <laughs> Eh, inmiddels ook eh, aangeschoven. En dat vinden we heel gezellig. Orno Hulshoff. Orno, jongen. Hoe is het met jou afgelopen? Want eh, volgens mij heb jij de bisschop ook op bezoek gehad, hè? Oh, dat, dat feit. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Hij stond ineens voor mijn neus. ja, maar... Ik begon al te zingen. Vluchten kan niet meer. ik zou niet weten hoe. <laughs> hey, maar, maar want uh, uh, jij dreigde meegenomen te worden naar Spanje volgens mij. Of, of, nou, dat hoopte ik eigenlijk. Oh, dat... <laughs> het lekkere weer daar zo. Ja. Ik denk, beter voor mijn knieën ook. Dus, Ik heb een goede kennis, die zit op dit moment op... Uh, dus geen mop over, gehoord. Die zit op Malta. En Malta ligt zo een beetje ten zuiden van Italië. En zij heeft, het is een zij, zij heeft wat foto's op Facebook geplaatst. En daar zie ik toch een strak blauwe hemel en een helder zonnetje. En, ja heerlijke temperatuur volgens mij. Want zij staat daar gewoon nog in een, eh, in een eh, t-shirtje eh, op de foto. Dus, uh, Jawel, dat kan hoor. Ik ben, nou, dat is wel een paar jaartjes geleden. Ging ik wel eens ook naar Spanje toe. vroegere bedrijfsleider. Mocht jij, mocht jij daar komen? Ja, ik mocht er wel komen. Oh, ja, ja, ik had een visum oh, van oh, Sinterklaas <laughs> gekregen. <laughs> een pepernoodvisum. Ja, juist. Een noodvisum dus. Een noodvisum ja, had ik, pepernoodvisum had ik gekregen. Hm. Maar dat was ook in december, begin december... Uh, eh, 2 of 3 december dat ik er zat. En het was prachtig weer. En je liep daar gewoon in je t-shirtje en in je korte broek. Mm Overdags. Ja. En tot s'avonds om een uur of eh, acht, half negen. En toen werd het een beetje frisjes. Ja, dan eh, moest je even een truitje aan trekken. Ja. Als je op de veranda zat. Maar dat was heerlijk. Op de veranda? Op de veranda, ja. Zat ja, op de veranda? Ik zat op de veranda. Zat je nou al die mooie heerlijk. vrouwen te kijken? Ja, die... <laughs> nou, ze wonen in een straatje wat een beetje stilletjes was, hoor. Ja, dat zeggen ze allemaal. <laughs> <laughs> maar het was echt prachtig. Ik had toch zelfs... 嗯。 ineens dacht ik van, ik ga het wagen, erop wagen. Ik trek mijn zwembroek aan en ik ga kijken of ik het zwembad in eh, kon. Eh. ja, ja, ja, En ik, ik, loop zo dat trappetje af en de eerste, uh, ik denk, ah, even doorzetten. De volgende stapje, <laughs> nou, toen stond ik er tot mijn knie in toen draaide ik bom. Okay. Iedereen natuurlijk van, hey, chicken, chicken. <laughs> Doorgaan. Ze nee, nee, nee. nee maar waren er wel anderen in het zwembad dan? Nee hoor, nee, nee. nee, waren allemaal, omdat het zo lekker, zo heerlijk weer was. Ja, jij was de enige, eigenlijk de enige niet vaak dan, toch? Want jij probeerde het ik te probeerde het door te ja, ja, ja. Het gaat zo uh, rond de jaarwisseling. Ik denk uh, ja, 1 of 2 januari. Nou, meestal 1 januari, Dolly. Jij, jij bent Zandvoortse, jij, weet, jij moet dat weten. Uh, hier van de zwemclub Njord onder andere, hier op het strand. Daar gaan ook mensen zeeën hè, rond die datum, toch? Op 1 januari. Dat is toch traditie? Ja, zeker. Nieuwjaarsduik. ja, tuurlijk. Nieuwjaarsduik, ja. Doe jij daar ook aan mee? Ja, ik dacht het toch even niet. Ja, ja, Ik ga zomers nog niet eens de zee in. Tenzij is ik gesmelten. waarom nou weer niet? Waarom <laughs> nou ik heb een hekel aan water. Je hebt een hekel aan water. Ik vind het heerlijk om te varen, maar niet om het water. Je krijgt mij echt het water niet in. Nou, Nee, echt niet. Oh. Nee, dan moet, ik, dan moet ik echt tegen het kookpunt aanzitten. Wil je mij het water in krijgen? Nee, maar je doucht toch wel af en toe, hè? Dat is weer wat anders. Nee, dat, <laughs> kan, dat kan ik uren volhouden. Oh. <laughs> Ja. Maar is toch ook water? Nee, maar zo'n zo'n zo'n eh, zo'n plons in. Zo, oh, jongens, ik moet er niet aan denken. Hmm. Hé, hey, maar luister. Uh, Onno zat dus op zijn balkonnetje. Hij kijkt naar buiten. En hij zegt wel, ik zag het zwembad en zo. Maar eh, allemaal flauw. En hij zei, het was een steegje waar die... Nou, het was allemaal flauwekul, want het was steegje? het was gewoon de look of love.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 is on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this.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 bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, goedemiddag luisteraars. En eh, weer een nieuwe week met nieuwe, weerberichten, nieuwe berichten uit de regio. Allemaal van het weekend. En eh, nou, er zijn weer heel wat dingetjes gebeurd. Het regionale nieuws dus van 7 december 2015. De politie is op zoek naar een 17-jarig meisje... dat sinds zondagavond wordt vermist in Haarlem. Via Burgernet hoopt de politie haar te vinden. Het gaat om een meisje van 17 jaar, 1,58 meter lang... met een stevig postuur. Ze draagt een zwarte jurk met crèmekleurige trui en zwarte schoenen. De politie roept getuigen op zich te melden via alarmnummer 112. Een maat... <laughs> we gingen alle twee tegelijk. Een maaltijdbezorger is zondagavond in Haarlem rond 7 uur s avonds gewond geraakt bij een val met zijn scooter. De jongen reed door de Van Oosten de Bruinstraat toen hij ter hoogte van de Jan Sluitstraat wilde remmen voor een auto die van rechts kwam. De jongen remde daarbij te hard waardoor hij in een slip raakte en met zijn scooter ten val kwam. De bezorger werd na zijn val opgevangen in een woning... en een ambulance heeft hem vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woning aan de Middenduin en Daalseweg in Bloemendaal... heeft zondagmiddag rond kwart voor vijf een brand gewoed in een schoorsteen. De brandweer heeft het brandende materiaal in een metalen bak opgevangen en naar buiten gebracht. Vanuit een hoogwerker is de schoorsteen nog een keer nagekeken... Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Een voetganger is zondagmiddag lelijk gewond geraakt... bij een verkeersongeval op de zeeweg in Overveen. De man stak rond half vier het fietspad over... toen hij werd geschept door een scooter. De man en de twee berijders van de scooter kwamen vervolgens ten val. De voetganger liep bij het ongeval lelijk letsel op en liep hoofdletsel op en, verbrak, en brak vermoedelijk zijn voet. De man is na de eerste zorg met spoed naar het VUMC ziekenhuis in Amsterdam gebracht... en de twee personen die op de scooter zaten... zijn na behandeling door de politie thuis afgezet. Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haarlem-Noord. Dat gebeurde rond kwart over één op de meester Jan Gerritslaan... ter hoogte van de Frans Erenstraat. Een andere automobilist was tegen de achterkant van de wagen gebotst. De bijrijder bleef ongedierd, maar de automobilist raakte bij het ongeval gewond. Hij is door ambulancepersoneel opgevangen en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen later in de nacht opgehaald. Een 17-jarige scooterbestuurder uit Hermuiden is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen na een val op de Vondelweg in Haarlem. De jongen had zijn vriendin thuis in Haarlem afgezet. Hij was rond tien voor vier op weg naar zijn woonplaats... toen hij door, door nog onbekende oorzaak ten val kwam. Zijn bromfiets, maar ook bromfietsonderdelen en zijn helm... kwamen meters verder op het asfalt terecht. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op aan zijn hoofd en werd met spoed naar het VUMC in Amsterdam gebracht en daar is hij later overleden. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dan het laatste berichtje voor vandaag. In een huis aan de Zuidschalkerweg in Haarlem is zaterdagmiddag een overleden persoon gevonden. De politie is een onderzoek gestart. Rond half twee werden twee ambulances gealarmeerd... maar de hulp kwam voor het slachtoffer te laat. De politie heeft de woning met lint afgezet... en mannen in witte pakken zijn rond half vier de woning ingegaan... om onderzoek te doen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat nog onduidelijk is... of de vrouw een, aan een natuurlijke dood is overleden... en dat er daarom onderzoek wordt gedaan. Tot zover het nieuws.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 Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een toenemende zuidenwind daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Morgen beginnen we de dag droog met geregeld zon... maar geleidelijk neemt de bewolking toe en in de middag valt er enkel enige regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur gaat oplopen naar ongeveer 11 graden. En dit was dan het weer volgens de weerman Rico Schreuder. Het liedje van de Zuidkiek op CFM Zandvoort. Earth, Fire. En die staat ook garant voor een, ja, een zwingend stukje muziek. En u krijgt dat vanmiddag allemaal cadeau van Dolly Tempierik... want eh, zij koos het nummer uit. Een dame met smaak voor muziek, als ik het zo mag stellen. Ja, Onno eh, links van mij zit ook mee te genieten, dus eh, niks mis mee, toch? Ik dein een beetje mee, ja. <laughs> is alweer afgelopen. Dat vinden we natuurlijk eh, bijzonder jammer. Eh, maar er zijn nog veel meer liedjes van Earth, Wind Fire. En eh, nou, als het, als het weer een beetje mee zit... dan draai ik misschien straks nog wel wat van Earth, Wind Fire. Het is, Lekker hoor. Ja, toch? Lekker, ja. <laughs> ik word hier zo moe van, hè? Ja, waarvan nou weer, dik Verdorie. we, we hebben, we hebben steeds koudere nachten in, in december. En Michael Bublé die zingt daar zo mooi over. Over de cold December night.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 twinkling of the lights, the Santa of carols fill the hustle. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing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 me on this cold December night They call that the season a given I'm here, I'm yours for the taking They call it the season a given De Cold, December Night. En dan heb ik het natuurlijk over Michael Bublé. Hij heeft natuurlijk een prachtig kerstalbum gemaakt, een paar jaar geleden alweer. Maar ja, die liedjes komen natuurlijk elk jaar komen ze weer eh, opnieuw voorbij. Hou je van eh, Michael bubbelen, eh, Dolly? Of zeg je, hij bubbelt maar lekker in zijn eentje? Nee, vind ik, is toch heerlijke muziek? Ja, En, en ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vind het eigenlijk het leukste als Sven het zingt. Oh, Michael Bublé. Ach, dat, vind ik zo mooi als hij dat doet. Oké. Ja, ja. Eh, hij is weer uit het ziekenhuis trouwens. Eh, ah, gelukkig. ja, hij was, hij, was, hij was weer opgenomen. En, eh, hij gaat naar, naar Berlijn 11 december. Is hij uitgenodigd in Duitsland om te zingen. Nou, dat is heel bijzonder, toch? Ja, dat is zeker En hij heeft in Azië, dat zou je niet geloven... heeft hij op dat liedje van Calling for Peace... heeft hij 3000 likes al... Top. Vanuit Azië vandaan. En, zijn, zijn manager zegt van... het zou best zomaar eens kunnen dat je in Azië <laughs> straks meer succes... <laughs> Nou, dan is hij natuurlijk niet de enige eh, Nederlandse artiest. Want er zijn veel westerse eh, artiesten, zangers, zangeressen. Ja. En die in buitenland... Groepen die, die in Japan eh, ongelooflijk beroemd, en, beroemd zijn. En, en daar hebben wij er nog nooit van gehoord, weet je wel. Terwijl daar worden, worden, is alles bij voorbaat al uitverkocht. Weet je met die, Kijk is dat, hè? Weet je, nou, weet je met wie dat ook eh, het geval is? Bij nou. bijvoorbeeld ook een nou. beetje jazzy zanger. Eh, hoe heet die nou? Uh, verdorie. Die, ja. Dan moet je het wel weten. nou. Zing het maar. Ja, ik, ik had net, ik had net eh, zijn naam op mijn lippen leggen, joh. een, een jonge man ook uit, uit Nederland. Ja, ik dacht net al, wat, wat, zie, wat ik nou op je lippen leggen? Nou, in ieder geval Laura Vici, die, eh, die, daar geldt dat ook voor. Ja, bijvoorbeeld. Eh, Wouter Hamel. Wouter oh, Hamel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die is ook zo immens populair daar, hè? Ja, ja, ja zeker Terwijl hier, ja, nou ja, hij heeft maar een heel select groepje fans... en mensen die hem dan waarderen als, als muzikant en artiest. Maar hier wil het dan niet echt goed doorbreken. Terwijl daar, jongen, dat, eh, ja, dat is ook bij voorbaat alles uitverkocht... als, hij, als ze weten dat die komt. Mhm. Toch? Zeker weten, zeker weten. Nou, ik ga straks nog wat uh, eh, voor, jou, voor jou opzoeken... speciaal eh, in de tweede uur van Sven dan van, van, van Michael Bubbelen. Ja. <laughs> hey, hey, we hadden het net gekscherend een beetje. Tenminste, kwam Orno mee over Greetje Kouwveld. Dat jij dat zou kiezen als sidekick, als liedje. Ja, ja ze zei van, hoe heet ze nou ook alweer? Dus toen zei ik zo van, Greetje Kouwveld. <laughs> Ja, was een, was een grapje. Ja, was een grapje. Ja, ja maar dit is geen grapje, mensen. Want dat, meis, dat meisje, nou, vrouw inmiddels... Eh, ze heeft hier onlangs in de krocht in Zandvoort ook opgetreden... met Erik Timmermans en Cornuiten. Eh, dat is niet zomaar een zangeres, luister maar. Ze neemt u mee naar Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sundance could not shut down. did I just want to say? They do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. your bottom you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. Say you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. Hier was dat eh, natuurlijk van de Shadows. Eh, ja, eh, een van mijn eerste bandjes bestond natuurlijk uit drie gitaren en drums. was in de 60 jaren. De bandjes die, ja, die schoten als paddenstoelen de grond uit, zou je kunnen zeggen. We hadden een oude radio als gitaarversterker. En een nog oudere radio met, met grote buizen erin als basversterker. En ja, een drumstel dat bestond uit een, uit een als je geluk had een hi-hat, dat eh, zijn, een twee van die bekkers die op elkaar klappen. En dan ook nog een losbekken erbij. En dan had je dus een, eh, een shadowbandje. En dan speelde je bijvoorbeeld Apache, maar natuurlijk ook Contiki. In je eigen bekken? Hè? Je eigen bekken? Ja, ik had een bekkenontsteking toen, dus ik kon niet meedoen. <laughs> nee, dat bedoel ik. <laughs> maar leuk hoor, want in die tijd kon je natuurlijk... In elke sociëteit kon je natuurlijk ook optreden. Want... Eh, uh, ja, het begon allemaal net. Hè? Dat was een beetje het begin van de, van de poprevolutie eh, uh, eigenlijk. Cliff in the Shadows, eh, Louis Prima, die eind 50 jaren populair met Sera. Elvis Presley natuurlijk in opkomst. Cliff Richards in the Shadows in opkomst. En een hele leuke tijd om mee te maken voor muzikanten. Want ja, ik zei het al, je kon in elke sociëteit in de buurt... in Haarlem en omgeving, maar ook in Zandvoort. En You name it, Noordwijk, eh, Scheveningen, eh, Den Haag. Je kon overal spelen. En dat was ook heel leuk om te doen. En het, is, levert er niet veel op als muzikant. Je, eh, soms, maar levert lol. Ja, maar levert lol. Hè, want je had Kerstels in Haarlem op Stationsplein. Dat was een alternatieve tent. En daar, als je daar dan speelde, dan verdiende je... Ik weet het nog wel uit mijn hoofd. Een Henriks in guldens toen. En dan was je de hele avond was je daarvoor in de weer. Je moest nog met je spullen slepen. Je moest vaak nog een installatie huren, want eh, dan, dan voldeed die oude radio ineens niet meer. Dus dan moet je een versterker gaan huren en zo. Dus dat was eigenlijk, er moest geld bij. Maar goed, het was inderdaad, eh, ja, is hetzelfde als toen de tijd dat je ook wel eens eh, die foto op de Facebook zag... Eh, van een eh, achterkant van een auto. Ja. De klep open. Ja. Apparatuur erin. Ja. De apparatuur die er in de bak legt. dat is nog meer waard dan het geld wat je verdient. <laughs> ja, zo was het. Op een avondje. Zo was het. Sam Smith gaan we even naar luisteren. I'm not the only one. En dat is... Eh, dat doen we dan tot de reclame, Niels reclame, want dat komt zo voorbij. Het is bijna weer één uur luisteraars. Ja. Als u nog moet lunchen, is spakelijk en anders goede bekomst. En eh, we zijn er nog een vol uur tot twee uur bij eh, ZFM met Zandvoort Lunst. Tot zo. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it point blank periodically. Empty seats down in Cipriani's like Beyonce. To getting by or to getting body. So Sasha fears a whole lot of tears rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray that today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow and a wrong force. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. this would be over now, but I know that I still need you here.